mijn vader schreef op het behang. Lekker is maar één winkel lang. Daar op de deur van het buffet. Daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons zo ooit gebeuren zal. We vieren altijd carnaval. Iedereen die jaagt en jakkert, niemand heeft nog tijd voor de lol of de gezelligheid. Ze leven op de beeldenpoeier en het medicijn, tot ze allemaal de jokken zijn. Maar het is carnaval en je hoort overal. Bij ons staat op de keukendeur, Er is niet altijd rood. Vader heeft weer ruzie met de chef van de fabriek. Moeder sukkelt met de encycliek. De buurvrouw van beneden heeft er weer een kleintje bij. Want ze slaapt op de verkeerde zij. Maar het is carnaval. roze En mijn vader schreef op het behang, lekker is maar één vinger lang. Daarop de deur van het buffet, daar heeft mijn moeder op gezet. En wat er bij ons ook ooit gebeuren zal, we vieren old oil can.